Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft oud-president Donald Trump niet veroordeeld... voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool. 57 van de 100 senatoren stemden voor een veroordeling... onder wie zeven republikeinen. Voor een veroordeling was een tweederde meerderheid nodig. Dat ook het tweede impeachmentproces tegen Trump zou mislukken stond vrijwel vast... omdat de democraten in de Senaat niet genoeg steun van de republikeinen zouden krijgen procedure werd door de Democraten vooral aangegrepen om nog eens te waarschuwen... dat Trump volgens hen een gevaar is voor de VS. De coronablaastest wordt voorlopig niet meer uitgevoerd door de GGD. Dat is besloten na een aantal verkeerde testuitslagen bij de GGD Amsterdam, meldt RTL Nieuws. De snelle ademtest wordt sinds eind januari op twee locaties in Amsterdam gebruikt... en de komende maanden zou hij ook in de rest van Nederland worden ingezet. De ontwikkelaar van de blaastest zegt dat de test waarschijnlijk verkeerd is gebruikt. De website van de PvdA en van Europarlementariër Kati Piri... zijn doelwit geworden van een DDoS-aanval. E Beide websites waren urenlang offline. Piri en de PvdA denken dat Turkse hackers achter de aanval zitten... vanwege de kritiek die Piri geregeld heeft op het gebrek aan democratische vrijheden... en schendingen van de rechtsstaat onder president Erdogan. In ziekenhuizen en bij huisartsenposten was het gisteren soms erg druk... door ongelukken en ongelukjes op het ijs. Artsen zagen veel botbreuken, snijwonden en hersenschuddingen. Meestal door een valpartij bij het schaatsen. In Friesland raakten de huisartsenposten overbelast... en de Friese dokterswacht riep op om alleen te bellen bij ernstige verwondingen. In de ziekenhuizen was het twee keer zo druk als op een normale zaterdag in coronatijd.